Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Bij huiszoekingen in Noord-Italië heeft de politie bij rechtsextremisten een wapenarsenaal gevonden. Er werden een raket, automatische wapens, pistolen, 30 jachtgeweren, bajonetten en munitie aangetroffen. Er zijn drie mensen aangehouden. Een van hen stond volgens de politie in 2001 op de kieslijst van een extreemrechtse partij. Italiaanse media melden dat het onderzoek zich richtte op Italianen... die tegen pro-Russische opstandelingen zouden hebben gevochten in Oost-Oekraïne. De politie spreekt van een van de grootste wapenvondsten ooit. De omstreden Duitse natuurgenezer Klaus Ros is veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke celstraf. Het Duitse OM eiste vanmorgen drie jaar cel. De straf valt fors lager uit dan de eis omdat de rechtbank ervan uitgaat dat Ros geen kwade bedoelingen had met zijn behandelingen. Wel oordeelt de rechtbank dat hij onzorgvuldig te werk ging, waardoor drie patiënten overleden, onder wie twee Nederlanders. Ros behandelde in zijn kliniek kankerpatiënten die vaak in het reguliere medische circuit al waren uitbehandeld. Er zijn honderden miljoenen nodig om de ebola-uitbraak in Congo te bestrijden. De VN vreest dat zonder het extra geld de ziekte langer zal voortduren... en veel meer levens zal kosten. Op een bijeenkomst in Genève riep een VN-topman de lidstaten ook op... om te helpen het geweld in de regio te stoppen. Vanwege dat geweld, dat zich ook richt tegen klinieken... is het moeilijk om het ebola-virus onder controle te krijgen. Tot nog toe zijn er in Congo bijna 2500 mensen met het ebola-virus besmet... en ruim 1600 aan het virus bezweken. Bij een ongeluk in een pretpark in India zijn twee doden gevallen. Zeker 29 anderen raakten gewond. Ze zaten in een attractie, een soort reuzenschommel... waarvan één deel tijdens de rit afbrak. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Het weer. Vanmiddag is het grotendeels bewolkt en een graad of 17. Er waait een matige noordwestenwind. Morgen eerst bewolking, later meer zon en dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag langs de rijden tussen Hoofddorp en Roelof De A8 Amsterdam-Zaandam. Vijf minuten vertraging bij Westzaan. De A44 Amsterdam-Den Haag voor Kaagdorp.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 told me that you've been feeling it too. Caught you wishing on stars that I would saddle up and make my move. Gathered up some flowers, brought this bottle of wine. That's why I'm here on your doorstep, so let's not waste any more time. Girl, I want love Ik heb een radiocollega die als hij nummers hoort die hij heel fijn vindt klinken zegt... Wat is dat lekker? Ja, dit was Logland en Till the Cows Come Home. Nashville Radio Show. We zijn weer twee uur bij je met heel veel country... afgewisseld met Americana en Bluegrass. Het Spotlight album komt ook weer voorbij... en dat is deze keer Spitfire van Lee Ann Rimes. Ieder uur twee nummers van dit album voor je. En in het tweede uur ook de Nashville Spiegelplaat. Daarnaast doen we nog een greep in onze digitale brievenbus... want daar zijn ook weer aardig wat mailtjes binnengekomen. Het is nu tijd geworden voor Bluegrass. Dit is de Nashville Bluegrass Band en Down a Winding Road. First it feels like a breath of spring. Lifts your heart and gives you wings. Makes you feel you can fly. Through stormy weather. Sure, number one. You think she's a setting sun, life will be a dream. Sweetheart forever. It's a long and a winding road where it leads nobody knows. Follow your heart, you she got daddy's eyes and mama's nose. Soon you'll understand what it means to worry. Money gets tight, there's bills to pay. A fire can not fade in the light of day. Tempers rise and flare with the damage heavy. It's a long and a winding road where it leads nobody knows. road. a father's blessing. I'll give it to you with this advice. Don't take love for granted, keep it inside. To ashes goes the fire, left unattended. It's a long and a winding road where it leads nobody knows. Follow your heart, you nobody knows. Follow your heart, you'll Dat was uit 1998 van het album American Beauty... Down a Winding Road van de Nashville Bluegrass Band. Country uit Canada. Jawel, daar komt ook hele lekkere country vandaan. Deze dame is zelfs genomineerd voor een aantal CCMA Awards. Ik heb het over Jess Mascaluque en dit is Save Some of That Whiskey. Last time you said you were staying over Nashville? Bezoek dan onze website www.nashvilleradio.nl of volg Nashville Country Radio op Facebook of Twitter. singing bird, I'm singing my song. And I preach the word of love wherever I may roam. I don't need to tell you, was the wrong right, But I can't ignore what's bugging me and just step aside. take advantage of the road saying we can't just walk away. So please stop the hatred, violence, pollution, corruption, destruction, ignorance, conquer and divide. And stop the racism, bullshit, the cutting of the forest, the nuclear rubbish, the greed and the hunger, the chemical warfare. Stop messing with our minds. other side. No, I won't stop believing. No, I won't stop believing. Nederland van Danny Vera. Dit was de door Hippie. De vaste luisteraars van deze show zullen het weten. Ik ben een grote fan ook van de stem van Reba McIntyre. Ze heeft natuurlijk nog niet zo lang geleden een nieuw album uitgebracht. Stronger Than The Truth. En daarvan ga je luisteren naar Swing All Night Long With You. En daarna The Brothers Osborne. just a state of mind it was going through. same old lines and dancing to the same old tunes. If you don't mind moving slow, I'll give it a go. Hey, what's there to lose? Could be more than just a fling. So baby, I'll swing all night long with you.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 Daar gaat hij weer! Ah, everybody! I do now and then When I see that Chevrolet, that certain shade of blue I hear that song Dat waren de broers TJ en John Osborne uit Dale, Maryland. Oftewel The Brothers Osborne en The 21 Summer. Een liedje over de liefde die er niet meer is en waar je aan terugdenkt. Dat kan je soms hebben. Ricky van Shelton, daar gaan we mee verder. In 2000 bracht hij het album Fried Green Tomatoes uit en dit is Call Me Crazy. my heart broke in the second grade by pretty little Mary, what's her name? And it's been downhill ever since. My high school steady gave my class a ring back so she could sack the quarterback. And I'd have quit right then. I had any sense. down and I get back up. Maybe I'm out of my mind for messing with the stuff. If heartaches didn't phase me. toss and turn and walk the floor. But I don't worry about it anymore. I just roll with the punches. I'm a tougher guy. I know someday my luck is bound to change. Angel of mercy's gonna come my way, and in her arms we're gonna get it right. Stop. Ricky Van Shelton was dat. Ik kreeg eh, van de week via Facebook kreeg ik een link doorgestuurd van de nieuwe single van een band uit Engeland. Ze heette Town en dit is hartstikke lekker. En eh, zoals ze nog zeggen, zet je speaker wat, wat harder, want dit is Play It Loud. It's been too long since we went out, got all dressed up to paint the town, leave it out the lights. We lay side by side in the dark. And we're waiting for sleep or a spark. But the night's on the love going Crystal Gale uit 1983 met The Sound of Goodbye. Nou, wij nemen nog lang geen afscheid, want we zijn nog een flinke tijd bij met hele lekkere country en bluegrass en Americana. En als we het over Americana hebben, dit komt uit Engeland. Via info kregen wij zijn album Happy Ever After binnen. Simon James en Solitary Road. He's happy telling stories, things he's never seen. He's holding on to people who could somehow share his dreams. He lost the will to love a long, long time ago. Now he's walking down solitary road. dreaming about flying to the moon. She even built a rocket ship I think she's found at school. She wants to see the world, but he'd never even know. Cause he's walking down a solitary road. Yeah, he's walking down. Never getting to the man on his solitary road. Never getting to the man on his solitary road. Ik maak er een gewoonte van om je regelmatig kennis te laten maken met nieuwe formaties. Zoals deze, CB30 heten ze. Het zijn de broers Christian en Brody Clementi uit Nashville. De naam CB30 is ontstaan uit de eerste letters van hun voornaam... en het feit dat ze allebei op de 30ste van de maand geboren zijn. Ze kregen de muziek met de paplepel ingegoten... want hun vader, Jay Clementi, schreef onder andere voor artiesten... zoals Martina McBride, Darius Rucker, DX Bentley en Luke Bryan. Brian. Dus heel normaal dat deze jongens ook wat in de muziek gingen doen. Dit is Country uit Amerika, That Moment When. Sunsets getting you In the ribbon dinner caught up in new moves On the festival lights trying to play it cool I was thinking man this is it With that song rolling off of your lips That moment when Your eyes hit mine and felt just like they were begging me to lean on in So I pushed your hair out of your face, my mind is racing the glitter on my cheek Wasn't all that you left all these memories I stuck it with me, I still see that gold that was dancing in your hair I'd do anything to go back there To that moment when your eyes hit mine I felt just like they were begging me to lean on in So I pushed your hair right up your face, my mind Racing. In mine I felt just like they were begging me to lean on in So I pushed your hair out of your face My mind is racing Our hearts got fire, world went quiet Het Spotlight album is een vast onderdeel in deze show. Maar heb je nu zelf een keer een suggestie voor een country, Americana of bluegrass album van nu of van lang geleden die je heel lekker vindt en waarvan je vier nummers zou willen horen? Stuur dan even een e-mail naar info@nashvilleradio.nl en zet in die e-mail om welke artiest en welke album het gaat en uiteraard welke vier nummers je daarvan zou willen horen. Ik heb er weer eentje voor je uitgekozen in ieder geval Spitfire van Lee and er Daar staan hele mooie nummers op, onder andere You Ain't Right. En het verbaasde me weer, allemaal. deze man de verbaasde me eigenlijk weer niet. Chris Stapleton was een van de schrijvers van dit nummer. En je gaat ook nog luisteren naar Gasoline en Matches. En daar hoor je Rob Thomas en Jeff Beck Dus Gasoline en Matches en You Ain't Right van Spitfire van Leon Rimes. Dit is het Nashville Spotlight Album. Baby, baby, baby, baby. what I gasoline and matches Baby, baby, baby, baby When it's cold and dark Baby, baby, baby, baby Let me feel a spark Yeah, I feel a spark And the fire catches You and me, your gasoline and matches Nashville Spotlight album. and the dog feed the fishes and the hog rub your feet change your sheets cook you something good to eat put the bacon in the beans bit the chicken finger lick tell me honey what did you do i plant the peas pull the put the sugar in the tea can, the pickles, cream the corn, get a mess of baby's born, while the flies sweep the floors.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 de Sisterhood Band. Alicia en Ruby. Alicia is een dochter van Kathy Belly en Michael Banagura van de countryband Bailey and the Boys. En Ruby is de dochter van niemand minder dan rockzanger Rod Stewart. Heel erg apart dat deze dames de handen in één hebben geslagen om hele lekkere country muziek te maken.